Je kunt eh, de wegen naar het centrum versmallen, dus eh, eh, de bereikbaarheid van de stad onaantrekkelijk maken. Je kunt de frequentie van de metro en de tram beperken. Ook is het misschien een optie om afspraken met winkeliers te maken, zegt Abu Taleb. Morgen gaat hij met het crisisteam praten over nieuwe maatregelen. Ajax speelt morgen in de Champions League opnieuw tegen Liverpool. De vorige keer verloren de Amsterdammers nog, maar Ajax-trainer Ten Hag is vol vertrouwen voor de komende wedstrijd. we hebben zo natuurlijk nog een training, maar we hebben, zoals je gezien hebt, ehm, een fitte selectie meegenomen, denken we. De Ajax-trainer denkt dat er vorige keer eigenlijk ook meer in had gezeten. Als wij iets moediger waren geweest, dan had er meer in gezeten. Want we hebben ja, toen de kansen gecreëerd en ja, we hebben ze niet afgerond. Voor Ajax kan het dus nog alle kanten op. Morgen 9 uur wordt er afgetrapt. En zwemmer Maarten van der Weijden heeft een nieuwe uitdaging bedacht... om geld in te zamelen voor het goede doel. Dit keer gaat de Olympisch kampioen geen Elfstedentocht zwemmen... maar thuis een triathlon doen. Het fietsen bevalt hem wel. Ik had nooit gedacht dat ik als zwemmer zo hard kon fietsen. Ja, en als we dus niet alleen maar via het zwemmen geld kunnen inzamelen... maar ook via andere sporten, dan is het natuurlijk hartstikke mooi. Begin januari gaat hij dus die triathlon doen. 3,8 kilometer zwemmen in zijn tuin. 42 kilometer hardlopen op de loopband. En 180 kilometer fietsen op de home trainer. En hij is al aan het trainen. Ik denk dat ik uh, afgelopen maanden 200, 300 kilometer per week heb gefietst. En niet alleen maar hierop, maar ook gewoon fijn buiten. Eh, maar het is wel lekker. Vorig jaar haalde Van der Weijden met zijn zwemtocht meer dan 6 miljoen euro op voor kankeronderzoek. En dan tot slot het weer. Er waait een eh, stevige noordelijke wind.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 I think Jamaican in the moonlight, sandy beaches drinking rum every night. We got no money, mama, but we can go. We'll split the difference, go to coconut. It goes so easy with that rain falling down. I think a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly beer. And voila, an American dream. Yeah, we can travel, girl, without. Won't you my Tried to give you consolation. Your old man let you down. Like it. Make the best of the situation, I finally go insane. Please don't say we'll never find a Tell me all my love today.